Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de Maleisische stad Kuantan hebben een paar duizend mensen geprotesteerd tegen de komst van een fabriek voor zeldzame aardmetalen. Demonstranten zijn bang voor radioactieve straling vanwege het restmateriaal dat bij de fabriek zal worden opgeslagen. De fabriek is in handen van een Australisch mijnbedrijf dat er metalen wil gaan verwerken voor mobiele telefoons en flatscreen tv's. Als de Australische eigenaar veroorzaakt het radioactieve restmateriaal geen gezondheidsproblemen voor omwonenden. De demonstranten zijn het er niet mee eens. Ze zeggen dat er bijvoorbeeld geen duidelijk meerjarenplan is voor het verwerken van radioactief afval. Bovendien zou de Maleisische regering niet voorbereid zijn op een eventuele nucleaire ramp. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die heeft de fiscus een namenlijst verkocht voor mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders wil de identiteit van de tipgever weten om te kijken of die wel betrouwbaar is. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen gisteren ongeveer 90 mensen om. Vooral in de stad Homs werd hevig gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten, omdat de macht van Assad volgens hen nauwelijks wordt ingeperkt door de nieuwe grondwet. In Groot-Brittannië is de eerste editie van het boulevardblad The Sun on Sunday uitgebracht. De nieuwe zondagskrant is de opvolger van News of the World. Dat werd opgeheven na een afluisterschandaal. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch hoopt dat The Sun on Sunday de best gelezen zondagskrant van Groot-Brittannië wordt. Het weer. Hier en daar mist of nevel. Vanmiddag opklaringen en zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Show. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Engels en Nederlandse country door elkaar heen hoor in deze uitzending. Sorry hoor, Little Big Town, dat ik er jullie door mij heen zingen. Nou ja. Little Big Town, eh, Good As Gone. Het is een nummer uit 2006. Eh, eh, toen brachten ze dit nummer uit als singeltje van hun cd, die gewoon heette Little Big Town. En dit is dan weer een formatie uit Nederland. De formatie Desperado. Samen met Joni de Boer en ook Lynn Miles is ingehuurd voor dit nummer. I always told you the truth. I never told you I would live inside. Eh, binnenkort ook weer eh, te zien op het podium hoor. In ieder geval in Tilburg, in eh, Paradox, zo heet die, die zaal. En daar gaan ze dan weer op zondagmiddag, de laatste zondag van de maand. zondagmiddag gaan ze weer concerten verzorgen. U kunt daar kaarten voor bestellen via www.desperado.nl bekende uit eh, de country scene is eh, Ray Scott. Heeft het wel zelf geschreven. I didn't come here to talk. I could tell you that I missed you. Say it's good to be home. And that it's hell out there without you. And it's hard to sleep alone. I could say I've missed the feeling your lips on mine Tell you everything's right in my world When it's just you and I And I could stare at you forever Girl, I can go on and on But I didn't come here to talk I could whisper you're my angel Cause that's sure what I'm thinking now But I'd rather tell you that I love you Without a word from my mouth now, I love a good conversation And your body's talking to me Just saying once might not quite be enough I say I'd have to agree you looking fine in that dress Here, let me help you slip it off I didn't come here to talk nee, ik kwam hier niet om te praten. En wat hij verder in het liedje zei, dat eh, heeft u misschien zelf wel gehoord hoor. Schreef het samen met uh, Philip Moon. Mocht die cd uitbrengen op Criddle Creek Music Records daar in Amerika. Maar het is toch nooit echt eh, iets geworden met die man. Helaas, want hij heeft toch een hele mooie stem hè. Dale Watson samen met de Texas Renegades. Exit 109. Well, bumping along the open road when a voice came over my radio said, baby, break her one night. She sounded sweet as apple pie. She invited me to drop on by. Said, baby, exit 109. Exit 109, 109, parking where the sun don't shine. Baby, exit 109. 109, 109, easy please, easy to find, baby. Exit 109. slowly drove my big rig in She greeted me with a heck of a grin Said, baby, you're welcome to 109 Well, I climb out of the cab with a big old smile She said, take your coat off, stay a while, honey, baby And exit 109 I said, 109, 109 Park where the sun don't shine, baby Exit 109 just about drop off my load So I knew it's time for me to go I said, baby, you keep her between the lines You can bet your boots I'll be back one day Every time I'm out that way Honey, baby, at exit 109 I said, 109, 109, pocket het Amerikaanse gebeuren. Once in a Lifetime, de Radio Edit Vocal Upmix van Keith Urban. Once in a Lifetime. I can see it in your eyes and feel it in your touch, I know. Hier in Nederland eh, wordt eigenlijk maar weinig aandacht besteed aan de, aan de banjo-muziek, eh, zoals ze dat af en toe ook wel eens kunnen noemen, de bluegrass. dit is Liz Meyer, helaas veel te vroeg overleden, samen met Mark Cosgrove. Right way to do wrong things. Somehow the fair-haired boy has lost his place. Step from the golden light, fallen from grace. Scattered promises like broken glass Turned his heart away from all he has And you can't believe And you can't explain How a heart can be And the world can change And it's left you wondering If there's warm surprise into a sleeping heart. We tell ourselves the old was wanting from the start. Hot tears in children's eyes for the night he calls. Photos of in-laws down off the walls. And you can't believe, and you can't explain how a heart can beat, and the world and it's left you wondering if there's a right way to do the wrong. ik zeg al veel te vroeg overleden helaas. Liz Meijer, ze is eh, jaren aan het vechten geweest tegen die uh, verschrikkelijke ziekte kanker, maar ze heeft het niet mogen winnen. Samen met eh, Mark Crossover, Right Way to Do The Wrong Thing. En dan nog maar zo eentje erachteraan. En dan dit van Four Wheel Drive. Niet door hunzelf geschreven, maar door Brian geschreven. En het heet gewoon heel kort. Dream. charge whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream. When I feel blue. ik net een eh, nieuw singeltje in mijn handen gedrukt van uh, eh, Dins Mijn Vrouw. Die was even naar de brievenbus geweest en daar lag het singeltje in van Ashley Robertson, Finished With You. En ik heb er al een klein stukje van gehoord. Prachtig hoor. Dobro Rob X, Benjo Scott Vestel en door haar zelf geschreven, Finished With You. He used green pastures, cabin on hill. time to keep prachtig nummer van deze dame, hoor, van deze Ashley Robertson. En het is natuurlijk om eh, de mensen helemaal lekker te maken, want ze sturen gewoon één singeltje met, eh, ik denk wel, een en, dit zal wel een, eh, hoe noemen ze dat, de single zijn van de cd die binnenkort gaat verschijnen. Dus daar worden de mensen heel lekker mee gemaakt. Maar ik zal binnenkort eens gaan kijken op haar website en kijken of ik de, de cd in Amerika kan bestellen. Cash on Delivery, Love Me Just a Little Bit More. begin van dit liedje zingen door eh, Jacqueline van de Green van ja, eh, daar lag weer een briefje op de tafel met de woorden van ik moet vanavond weer eh, later werken, wacht maar niet op mij. En toen dacht ik van, daar past dit dan wel goed achteraan. Hè? Buy Me A Rose van Kenny Rogers. He works hard to give her all he thinks she wants. Three-car garage, her own credit cards He pulls in late to wake her up With a kiss goodnight If he could only read her mind She'd say, buy me a rose Call me from work Open a door for me What would it hurt? Show me you love me By the look in your eyes These are the little things I need the most in my life Now the days have grown days of feeling all alone She can't help but wonder what she's doing wrong Lately she'd try anything to turn his head Would it make dit zijn ook twee eh, heren die ik regelmatig draai in het programma Country Track Jan-Willem Roy en Ray Wiley Hubbard. Door Ray Wiley Hubbard zelf geschreven, maar hij nodigde er zijn, eh, nou zijn vaste mensen ook uit. Eamon McLaughlin en Jeff Plankenhorn. En dat allemaal in There Are Some Days. Well, it seemed to be haunted by this ghost I can't decide which ones grieve me most Not wanting to remember or I can't forget I am dusty with these old regrets There are some days I just wanna cry There are some ways I used to get by Well, you got your cross And your hammer too and you say your prayers like you're supposed to do and you say it was a thing called grace I believe you I see it in your face there are some days I just wanna cry There are some ways I used to get by angel the wings are torn she offers me a string of pearls and thorns and she seems to smile before she disappears she whispers you're not the only one who's bleeding here some days I just wanna cry zijn twee perfectionisten bij elkaar. Niet dat de andere muziek niet mooi is, maar deze twee bij elkaar in een studio, dat kan soms wel eens probleempjes geven hoor. Barbara Streisand en Vince Gill. When I fall, you're my place to land. I lose my touch, you're my hands. The one I hold on to. If you run out of reach. reasons to try Love enough for both you and I I'll be the one you can run to I'd rather go through any pain love puts us through Than to spend one day without you by my side If you're als Joey bij me weggaat, mag ik dan met je mee. Prachtige tekst hoor, heel mooi verzonnen door Richard Marx. Daarnet had ik eh, Jan-Willem Wach met eh, eh, Ray Wiley Hubbard. En die Ray Wiley Hubbard, hij zong samen dus ooit met Ruud Hermans. En nou, die Ruud Hermans heeft ook samen gezongen met Jan-Willem Bois. Maar hij zingt ook samen met Chip Taylor. In de nummer wat Chip Taylor geschreven heeft, alweer jaren geleden. Het is geproduceerd door Ruud Hermans en Col Mutsers. Farmers Song. Farmer sows, the farmer reaps. Praise to God while the children sleep. Where do we go from here? Like my daddy before me cried tract of dust in the northern sky Don't let that disappear the Government's put me on a program I must learn to live within my means You ask me if I'm happy, I said no man. Grandpa'd rather die than grow these beans. Mama, put your red dress on. We'll go to town, we'll sing a song. Where do we go from here? We sing about the days gone by the times were good and a coin was high Why did they disappear? The government has put me on a program I must learn to live within my means Ask me if I'm happy, I say man. Grandpa'd rather die than grow these men. farmer sows, the farmer reaps. Praise to God while the children sleep. Where do we go from here? Like my daddy before me crying The tractor dust in the northern sky Don't let that 1999 kwam er een cd uit, Super Colossals Message of. Natuurlijk de Maverick, want die had u wel herkend, hè? Geschreven door Cat Stevens. hier in Nederland die eh, net een cd heeft uitgebracht in de country scene. Maar nog steeds bezig is hoor. Zijn cd heet No Tear Left Uncried en ik heb het over Richard Schneider. She's gone.